Drie uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militairen in de provincie Oeruzgan werkten... voelen zich door Nederland in de steek gelaten. In het Nederlands Dagblad vertellen drie tolken dat vier collega's zijn vermoord... en dat zij zelf ernstig worden bedreigd. Een van de tolken zegt dat hij hulp heeft gevraagd... bij de Nederlandse ambassade in Kabul, maar daar niet naar binnen bocht. Hij kreeg een vragenlijst mee die hij moest invullen. Daarop hoorde hij niks... Tussen 2006 en 2010 werkten ruim 100 Afghanen als tolk in Oeruzgan. Ongeveer een kwart van hen zou zijn ondergedoken. Het ministerie van Defensie wil niet ingaan op individuele gevallen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is bereid om voor de derde keer de Amerikaanse president Trump te ontmoeten. Hij stelt wel als voorwaarde dat de Verenigde Staten voor het eind van het jaar met een acceptabel voorstel komen om een einde te maken aan de sancties. Twee keer eerder praten Kim en Trump over het opheffen van de sancties tegen Noord-Korea, dat in ruil zijn nucleaire programma en raketontwikkeling moet opgeven. De laatste top in Hanoi eindigde in een mislukking, volgens Kim omdat de Amerikanen eenzijdige eisen stelden. Volgens hem is zijn persoonlijke relatie met Trump nog altijd goed. De Amerikaanse president gaf eerder al aan een derde top te zien zitten. In Soedan is na het afzetten van president Bashir ook diens opvolger vertrokken. Minister van Defensie Auf is daarmee gezwicht voor de volksprotesten die de afgelopen dag gewoon doorgingen. Tienduizenden demonstranten gingen in de hoofdstad Khartoum de straat op. Auf wordt opgevolgd door een andere generaal. Dictator Omar al-Bashir werd donderdag na een bewind van 30 jaar afgezet door het Soedanese leger. Hij wordt op een onbekende plaats vastgehouden. De nieuwe machthebbers in Soedan willen hem in eigen land berechten. Het weer. Vannacht opklaringen waarbij de temperatuur in het binnenland daalt tot iets onder het vriespunt. Morgen begint de dag op veel plaatsen met zon, maar geleidelijk ontstaan er stapelwolken en lokaal kan er een buitje vallen.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 But then again, I don't need no adjectives ain't another good boy, keep it this girl. This is all we need to be free. ZFM. masterpiece To waste time with the masterpiece <gasps> You should be rolling with me You should be rolling with me Ah, You're a real life fantasy You're a real life fantasy <gasps> But you're moving so carefully Let's start living dangerously Talk to me living dangerously.